Voorzitter Dana zegt wel dat het een anti-islam toespraak was waarin zijn organisatie zich niet kan vinden. Wilders was in New York bij een demonstratie tegen de bouw van een islamitisch centrum net gebedsruimte vlakbij Ground Zero. Volgens hem is het ongepast om het centrum op die plek te bouwen en betekent dat verraad aan de duizenden slachtoffers van de aanslagen op de Twin Towers. Drie Chinezen hebben zichzelf in brand gestoken omdat ze uit hun huis worden gezet door de Chinese overheid. Hun huizen moeten plaatsmaken voor een busstation. De drie zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de twee vrouwen en de man is de vergoeding die ze krijgen niet genoeg om fatsoenlijk van te kunnen leven. In China komen dit soort conflicten steeds vaker voor. Honderdduizenden mensen worden uit hun huis gezet omdat overheden bouwplannen hebben. Postbodes uit het hele land demonstreren vanaf 1 uur in Rotterdam tegen het dreigende massa-ontslag bij TNT. De actiegroep Red de Postbode verwacht vele honderden deelnemers. SP-Kamerlid Sharon Gesthuizen is een van de sprekers. Ze noemde het ontslag voor 15.000 postbodes al het grootste Nederlandse drama sinds de sluiting van de Limburgse mijnen. Opnieuw is een voetganger omgekomen op een snelweg. Dat gebeurde vanmorgen op de A59 in Noord-Brabant bij de afrit Ter Heide. Het slachtoffer werd door twee auto's geraakt. Waarom hij of zij op de snelweg liep is niet duidelijk. Er was geen auto met pech in de buurt. De Nederlandse hockeysters zijn er niet in geslaagd om wereldkampioen te worden. In de finale tegen het gastland Argentinië verloor Oranje met 3-1.